Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft direct gereageerd op de video die Hamas heeft gepubliceerd. In de video zijn drie Israëlische gegijzelde vrouwen te zien. Correspondent Nasra Habiballa in Tel Aviv. Nou, volgens premier Netanyahu wil Hamas eh, hiermee de bevolking van Israël verdelen eh, en tegen hem opzetten. En hij noemt dit filmpje propaganda. Het is niet duidelijk of de vrouwen onder druk zijn gezet. De Portugese politie heeft de ouders van het verdwenen Britse meisje Madeleine McCann excuses aangeboden. Madeleine was 16 jaar geleden met haar ouders op vakantie in Portugal en verdween toen. Ze is nooit gevonden. Volgens de BBC gaan de Portugese excuses over hoe het onderzoek toen is gedaan en hoe de ouders van het meisje zijn behandeld. De Portugese politie heeft een tijd gedacht dat zij het meisje iets hadden aangedaan... maar daarvoor is nooit bewijs gevonden. De F-16's die Nederland heeft beloofd aan Oekraïne... staan over twee weken in een trainingscentrum in Roemenië. En dat betekent dat er snel kan worden begonnen met de opleiding van Oekraïense piloten... zegt demissionair premier Rutte. Hij sprak vandaag met de Oekraïense president Zelensky. De politie in Duitsland heeft een politicus van de AFD opgepakt. De man van 22 had bij het gebouw van zijn studentenvereniging nazi-teksten geschreeuwd. Daar hadden buren over geklaagd. Bij een huiszoeking vond de politie ook nog allemaal nazi-spullen. De politicus van de radicaal-rechtse partij was eerder deze maand nog gekozen in het parlement van Beieren. En het gaat beter met wilde zoogdieren in ons land. Dat blijkt uit een nieuwe meting. Eh, een aantal, aantal soorten doen het eh, nog gewoon heel erg goed. Eh, denk aan, eh, aan de bever, de otter, eh, wildzwijn, das. Het zijn soorten die nog steeds heel erg hard toenemen dankzij bescherming. We hebben natuurlijk ecoducten aangelegd, faunatunnels, dassentunnels aangelegd. Die tunnels zijn soms al tientallen jaren geleden aangelegd... maar het kan dus lang duren voordat dieren ze ook echt gaan gebruiken. Het weer nog. Vanuit het zuiden regen vanavond en vannacht. Morgen begint de dag droog met af en toe zon, maar uiteindelijk ook weer regen. Het wordt dan 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog maar een paar files, maar je hebt nog wel veel vertraging op de A27 van Utrecht naar Almere na een ongeluk bij knooppunt Eemnes.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 Ah! <laughs> is wel heel erg, echt. Ja, leuk. Leuk dat ik in beeld ben. Ja, leuk. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Eh, vanavond eh, vanaf 7 uur al eigenlijk eh, begonnen deze oktobereditie. Als je op eh, YouTube en op eh, de kanalen van eh, deze televisieomroep zit te kijken... dan weet je meteen hoe het, hoe het zit. Ehm, ik, ga even wat, wat, even wat, wat hier om de nek omdraaien, want er staat iets aan wat niet aan hoort te staan. Goed, ehm, het is inderdaad 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Nou, één iemand die is hier voor de tweede keer dit jaar. Dus dat is uh, Mich. Beter bekend als Michel Tuip, eh, want die is al eerder geweest. Goedenavond. Eh. Goedenavond. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, is, eh, dat is toch wel weer een aangename verrassing dat je er toch weer even bij bent vanavond. Voor mij ook. Ik vind het hier altijd super gezellig. Ja, ja dus, dus dat. Maar, maar het draait natuurlijk om de man die naast je zit. Dat is Blanco. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want eh, eh, er komt wel het een en ander aan eh, binnenkort. Ja, zeer binnenkort zelf. Over een uurtje of vier. Zo. zo, zo. Ja. <laughs> Dan staat hij in ieder geval op YouTube. En dan zijn helaas de winkels nog dicht. Maar je kan al wel voor de deur gaan liggen van de platenzaken. Ja. Want vanaf morgen is mijn album dus uit. Op LP, op CD en op streaming. En dat eh, zal niet helemaal ongemerkt voorbij gaan, denk ik zo. Ik mag hopen van niet. <laughs> Ehm, allereerst even over jou, want eh, we kregen nog even wat eh, berichten over... Ja, dat je toch even iets af moest zeggen. Ja, dat was heel vervelend. Het eerste keer in mijn leven dat ik dus een show moest cancelen. Twee zelfs. Ja. Vanwege ziekte. Ja. Ja, en... Ehm, long, hoe heet het? Uh, Luchtweginfectie, dankjewel. Luchtweginfectie. Luchtweginfectie. <laughs> Luchtweginfectie. Ehm, je hoort het ook aan mijn stem zometeen. Dus als je denkt, eh, heeft die gozer een knijper op zijn neus? Nee. <laughs> ik heb een medische reden ervoor. Ja. Eh, maar ja, ik vond het te leuk om niet hier te zijn. En met mij gaat het wel weer hoor. Alleen het is er nog even een beetje... Ja die stem, dat, komt is een beetje een nasaal geluid gaan we Een beetje, nou ja, inderdaad. Ehm, want eh, je bent nog wel druk bezig, geloof ik, met, eh, met het eh, Talking Heads verhaal. Nou, of is dat aan het afronden nu? Ja, de laatste twee shows waren dit weekend. En die heb ik dus moeten cancelen. Maar die zijn wel verzet. Ja. Dus ehm, Dordrecht is naar 30 november gegaan. En um, Haarlem naar 20 december. Haarlem is hier in de buurt. Patronaat, ja. dus daar komen jullie dan nog tegen. Ik hoop het. Ja. Ehm, maar dat is niet het enige, want als er een nieuw album uit eh, gaat komen... dan betekent dus ook dat er iets eh, van een uh, tournee aan zit te komen natuurlijk. Hè? Zeker, zeker. En eerst een album release party, een hele coole in de Melkweg. Melkweg Amsterdam, 16 november. En daarna vanaf januari dus een clubtour. Ja. Langs acht, negen hele mooie clubs. Met uh, er ook weer ja, bij. en Lorem Ipsum, die... ja, we gaan samen op tour. Dus dat is ongelooflijk leuk. Ja, ehm, dat eh, lijkt mij... Eh, want ja, we hebben je toch als, ook als de eh, <laughs> Lorem Ipsum vertegenwoordiger. Hoe ah, is dat dan? omdat je als band dan daar, daar mee mag doen? Ja, mega leuk. We zijn Jan echt super dankbaar. Want ja, het zijn echt super gekke clubs waar wij ja, ik heb daar echt een van mijn, mijn grootste inspiraties en favoriete bands ooit gewoon gezien. Weet je, in de Tivoli, hm. in het patronaat. En om daar dan zelf te mogen spelen, dat ja, niet normaal, dat is toch waar je van droomt? <laughs> dus dat je in salen komt te staan, eh, waar je eerst eigenlijk nog even... Moet je dan zo even bij je armbeen pakken. Het is toch <laughs> echt waar, hè? Dat ja, gebeurt. Ik, ik heb er echt intens veel zin in. Ja, oké. Eh, want eh, het is ook niet zomaar. Want jij doet ook een stuk productiewerk eh, voor eh, de band, hè? Zeker. Ik, ja. Eh, we hadden het er net over in de auto. Ik, uh, we hebben allebei heel veel zin, want ze hebben alweer een, een heel nieuw album klaar liggen. Door de Lorms. En dat gaan ze gelukkig weer bij mij in de studio doen. Ah, toch wel. <laughs> En de productie mag ik weer doen. Dus twee weken beginnen we. Ja. ja. Nou, volgens mij één, één of twee maanden elk weekend zo'n beetje. En, het lijkt me toch ook wel intens. Want je moet je gaat straks natuurlijk ook met je eigen materiaal eh, de, ja, de popzalen in. Dan heb je natuurlijk ook nog het eh, productiewerk met die eh, vier mensen die, uh, die Lorem Ipsum heten. Dus, dat, ik mag krijg voor de klas staan door de week. <laughs> Ook nog, ook nog. <laughs> <laughs> ja, ja, nee, vrije dagen, dat is mij onbekend. Maar uh, ja. godzijdank, want ik, ik, als ik vrij ben, zit ik toch in de studio. Dus dan, ja, ja dus win-win. Heb, heb, heb, heb je, nog een wederhelft die, die zegt, zeg, Denk je ook aan mij of niet? Eh, daar, ja, ja, ja, ja, ja. Maar eh, ik, dat plannen we heel goed in, heel zorgvuldig. Oh, eh, dat, dat, dat, dat, dat, gewoon goed gaat. Ja, ja want er is nog een muzikant ergens in het land die met een popronde bezig is. Dat is de heer Rasmus Bisschop, zegt hij niks. Maar eh, Marcus en ik eh, weten in ieder geval dat hij bij heel veel bands actief is. Dat lijkt een beetje op jouw agenda als ik het zo hoor. Maar het is niet muziek, maar het is ook je gewone werk. Eh, wat, wat ja, nou ja, ik, ik, ben dus muziekdocent. Ah. En dan drie halve dagen, dus het, het is nog te doen. Maar ja ik, ik, kan ook geen nee zeggen. Ik vind het alles te leuk. Dus ik heb heel veel bands nu. Ik ben nu deze week met drie, vier verschillende producties bezig. Drie, drie EP's en albums. Drie. Dus eh, eigenlijk zou ik ik zou iets minder kunnen doen, maar ik wil niks minder doen. Want het is, <laughs> het is allemaal leuk, weet je. Ehm, toch even nog over het, eh, de productiekant van, eh, van het hele verhaal. Want eh, in Volendam schijnt er een zo waar... en dat zei Peter Steur in juni, daar zat jij nog bij, Michel... Dat, dat hij dat zei, dat er een beetje een echte Volendamse underground scene aan het ontstaan is... en waar jij toch een behoorlijke spil in het hele verhaal bent. Ja, dat is super cool. En eh, ja, die studio van mij is daar ook een groot onderdeel van. Want het is nu mogelijk, weet je wel. Er zijn nu faciliteiten en ik ben er om, eh, om beginnende bands... of beginnende bands of al bestaande bands... om gewoon op een leuke manier en een betaalbare manier... Eh, goede kwaliteit, EP's, singles, alles op te nemen. Hm. Weet je wel, het het alternatief is gewoon een hele grote studio huren. En dan heb je een dagprijs en dan heb je een engineer nodig. En een, vaak is degene die daar werkt... Ja, gewoon iemand die het opneemt. Mhm. Weet je wel, een producer is toch iemand die weer meedenkt... En, en ook in het proces zit met de band. En ja, ik, ik vind dat het allerleukste wat er bestaat in de wereld. En ik heb nu de faciliteiten. Dus het is, het is echt te gek dat dat ook eh, ja, zijn vruchten afwerpt. En dat ik gewoon elke week wel gebeld word door nieuwe eh, enthousiaste eh, muzikanten uit, uit de omgeving. Voornamelijk uit Volendam mhm. en omstreken. Het is echt ongelooflijk hoeveel, hoeveel mensen er nu ook op hoog niveau eigen muziek maken bij ons in de buurt. En eh, ja, die kloppen bij mij aan. En dat, dat, is, dat is heel cool. En niet alleen bij mij hoor. ik, ik weet het dan natuurlijk van mijn eigen studio. Maar je hebt nog een studio in Volendam. Frank Bond van Alaska. En die maakt ook muziek. En eh, ja, die is ook supergoed bezig. Je hebt de hele singer-songwriter eh, kamp, zeg maar. Mhm die nemen daar weer op. En dat zijn ook allemaal hele talentvolle, talentvolle mensen met mooie liedjes. En eh, ja, er is gewoon eh, er staat een, een, vuurtje aan momenteel in Volendam op het alternatief. Ik merk het, want eh, ja, we hadden Alaska net laten horen met The Comedy of Distance. Dat is ook alweer een tijdje uit. Maar we hebben ook nog hier een muzikant en eigenlijk ook een songwriter in de studio gehad. Vorige maand, in september. Donna Marie. Dat zegt ja. natuurlijk alles wel, hè, wat dat er gaat. Komt die eh, binnenkort ook weer met eh, materiaal dat ze... zegt... niet. Ze, is, ze doet nu een opleiding tot producer. Oh. Ze doet het, HKU eh, is dat volgens mij? Ja, HKU. Klopt. En dan de productiekant. Ja. Dus ik denk dat ze voornamelijk nu zelf aan het experimenteren is met nieuwe demo's. En met, want zij moet natuurlijk heel veel dingen doen voor school. En ze heeft het materiaal, want ze schrijft geweldige liedjes. Ja. Dus eh, ik hoop dat ze wel weer een keer terugkomt. Want eh, ja, het is een supertalent. Dat, dat zijn mooie liedjes en mooi, mooi werk om te doen. Goed, ehm, dan laten we dat ook even horen. Want eh, ze was hier dus in september met vader Marcel in de studio. En we laten het nummer wat ze hier heeft gespeeld... samen met haar vader, Let You Know van Donna Marie. just like this. Haven't found the time to let you know. The thought of losing all my patience. I know I laugh too loud and I get cold. The days are turning into weeks where waiting for the summer to arrive. We're writing songs to pass the time, waiting for the day I'll call you mine. Always oh, sleeping alone isn't helping at all. I know the world say them Oh, and I need you here to speak the truth Unwrap the noise, the thoughts, and let me save them feel lonely, I promise, if spring arrives early. Drive down until you reach, till you ride. Till the first rays of light will melt down the snow on the wintry roads. Come and see me in Colorado, where the mountains meet the sky. We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado. Sure, you'll find work down here. Though I saved enough to see it through the year. I work overtimes on Thursdays, and on the weekends after night. We can catch you movie, I promise. Baby, don't you worry. we are ranching until we find someplace nice. Till the first autumn sky will sparkle your eyes with its evening light. Come and see me in Colorado, where the mountains kiss the sky. We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado. Lay your doubts and fears aside. We'll start a new life together, leaving all days behind. Come and see me in Colorado. come and see me. Come and see me. Come and see me in Colorado. Come and see me in Colorado. Come and see me in Colorado Come and see me Come and see me in Colorado Bernard Hering was dat uh, bij ons live in de studio. Want uh, dit is een versie die uh, wij hier hebben gemaakt. En eh, dat is net eh, wat je gehoord. Dus twee nummers die uit deze studio zijn gekomen. Donna Marie dus met Let You Know. Met eh, dat werk. wat ze normaal gesproken bij Blanco neerzet. En Colorado dus van Bernard Hering. Nou, het is zover, want Blanco staat klaar om wat te laten horen. En het eerste nummer waar we naar gaan luisteren is het nummer... She Makes a Dead Man Dance. and it hit me in the head. My soul's on fire while I should have been dead. On a rainy day, she blew the clouds away. Harder things I do just to know her name. Bony face got style, got grace. She left me chasing, she left me racing a tricky trail. Fire in chasing a weekend. Stone cold look in the mirror. Sweetheart and killer's got the moves and the brands. She makes a dead man dance. Well, I met a man, told me love is a lie. There was the thing that hit me and took me to the sky. Fake for real. I know how I feel. What's it gonna take for a big heart to heal? She's out of space, got mysterious ways. She left me chasing, she left me racing a tricky trail. Fire in the hole, she's out of control. Lock up your friend, she's chasing a weekend. makes a dead man dance. Oh, been three years and 14 days with something that she said Something that she hit me with like a bullet to the head She said, Johnny, you're alright You're just not the kind of guy you're not the type that matches with the color of my eye. And every Friday turns into Saturday. We're doing okay. Let's go to Sunday any day. I don't give a day. As long as she's around, love might come to town. I'll find a way. Today might be my lucky day. Oh, she's out of control. Lock up your friend. She's chasing a weekend. Stone cold look in the mirror. Sweetheart of killers. Got the moves and the brands. Oh, she's out of control In a weekend in uh, the mirror killers makes Dat, was even de kop eh, die eraf is eh, in, in dat opzicht. Want eh, ja, nou, er komt nu Michel er ook bij. Mich, want eh, daar gaat zij eh, muzikaal door het leven als eh, de, de, medewerking verleent bij, <laughs> bij Blanco. Want dat, dat is natuurlijk op het album wat zeer, zeer spoedig dus uit gaat komen. Deze vannacht eigenlijk, hè, om 12, 12 uur. Dat gaat dan... 12 uur toch? 4 uur? Over 4 uur. Dan... Ja, nu nog eh, drie uur. In... Drieënhalf uur. ja, dat bedoel ik. Dus, ja, eh, <laughs> ja. Eh, er is, er is een, nieuw attribuut er even bij gepakt. ik heb nog nooit zo'n ding omgehaald. Ah, nee, nee oké. nou, nou eens live op de radio gaan testen. Ja, maar je bent niet de eerste hoor, overigens, die met zo'n ding voor je, voor je snuffert zit. Er zijn, er meerdere geweest hier in deze studio. Dus... Oh, echt waar? Ja, ja, ja. ja. Het voelt namelijk heel, heel ongemakkelijk. <laughs> Het is een houden. Het tweede nummer van vanavond heet Just Say It Is. Hier is Blanco samen met Mich. day in my three-piece suit, my alligator boots, 20 missed calls, some fries in my pocket. I'm smoking like a rocket. There's a man on the corner with a sign saying Jesus gonna save me. Well, I'm alright, sir. Just walk away. Save me on another road. way to go. A little will once read a book that said, If you're not alive, then you're probably dead. I guess it's true, I guess he's right. I guess some things are just black or white, like day and night. Well, I'm a man on the corner with a sign saying, Jesus gonna save you. It's alright, sir walk away. I'll save you on another. Whoa, don't oh, say it ain't so. Just say it is. It's the right way to go. everybody's singing. Everybody's winning. Everybody's singing. Everybody's winning. dan, eh, dan heeft eh, Mies weer even rust. <laughs> dat is altijd wel weer even fijn. Uh, gaat, het, gaat het prima zo? ja, goed. <laughs> een beetje een slok water erbij pakken. Ja, zo werkt dat in ieder geval. het is eigenlijk... ja, ja, slaksbrand voel je denk ik ook wel hier thuis een beetje, toch? Of niet? Ja, ik ga gewoon zelf al wat water pakken. zo, <laughs> ja. zo werkt dat dan. inmiddels staat Blanco klaar voor nummer 3 van het eh, eerste blokje. Want uh, zo dadelijk gaan wij eh, natuurlijk nog in het volgende uur nog een blokje van twee doen. Dus vijf nummers vanavond. en dat nummer, ja, het is wel heel erg mooi. Hè? In de tijdgeest gesproken. Stop de klok. Stop the clock break your phone, feel the music, change the tone, and dance in perfect isolation. Moonlight can be wrong, we're singing Mother Nature's song. Dance away, let it lead you, let it guide your way. Let it lead you, let it guide your way. to die for. Sliding down a rainbow, what a way to go. Last chance to write a love song. Hazy days, colored rain, paper planes, and magic trains. world that seems so far away. Still a subway ride on a Tuesday night can leave the tracks and reach the sky. Fly away, let it lead you, let it guide your way. Let it lead you, let it guide your way. die for. Yeah, for worse or for the better. Yeah, nothing lasts forever. Sliding down a rainbow, what a way to go. I wish I wrote that love song. Stop the clock, break your phone, feel the music, change the tone dance away, dance away. Yeah, with everything you fight for. Yeah, life is what you die for. Yeah, for worse or for the better. Yeah, nothing like the silence with songs of love and violence. When you jump off the earth, you're the first to see the fireworks. Screaming silence, symphonies of violence. Oh, yeah. Boys and girls find the secret chord and change the world. dat was hem eh, voor dit moment. Eh, want we gaan zo dadelijk natuurlijk ook nog eh, met hem praten. hoor. Want er, er is nog veel meer over te melden. Over dit alles wat er aanstaan is. Maar eerst is er een single deze week uitgekomen van Punt Judith. Zwaar met de toegift. En het nummer dat heet Alles Wacht. En dan moet ik hem natuurlijk wel eventjes fijn aanslingeren. Ja. in een onbewogen lege lucht. Stiller dan verwacht, dwars door onbewoonde vreemde steden. En de zon verdrijft de nacht, door straten uit een ander leven. Waar de jaren langs elkaar bewegen. Als ik ontwaak op een eerste lentedag, als de windvlaag die me terugdraagt. En beweegt als aarde. verkoren. Als ik ontwaak en de horizon ontbreekt, niks meer zee perspectives when I was younger. And I do remember back in time. And all I could think of was to dive into life's oceans. If I could only dive in time. Het is ook meteen eh, zichtbaar in zo'n studio als eh, deze vandaag. Met, eh, met al die camera's. Met al die mensen in die studio. Maar goed, maakt niet uit. Um, Spiegel hoorde je. En zij heeft een hele live-opname van uh, haar theateroptreden in de Helling. Nou, het is niet een theateroptreden. Het is gewoon in een popzaal, de Helling. dat heeft ze online gezet. En volgens mij staat dit nummer er ook op Broken Walls van Verline Spiegel. En bovendien, en zij komt met binnenkort met een eh, heel nieuw materiaal. Eh, wie dat ook eh, gaat doen, dat is een leuk bruggetje naar de gasten van vanavond. Blanco, want jij komt ook met nieuw materiaal. Zeker. Ehm, want dan is de vraag, wanneer ben jij eraan begonnen aan dat materiaal? Want, want ja, je zegt net, van, ik ben best wel met, met heel veel dingen druk bezig. Vind je dan ook nog de tijd om daarvoor dan de tijd te nemen om dat, te, eh, dat te doen? Nou, ik ben best wel eigenlijk eh, zelf verbaasd daarover. Want het is nog maar één jaar geleden dat ik mijn debuutalbum uitbracht. Een jaar geleden maar? Ja. Dat was, ik denk zelf, dat was toch 21? Nee, het was gewoon 2022. ja, <laughs> eh, april, volgens mij maart, april. Ja. En ja, deze had ik in april af. Dan moet je vier maanden van tevoren inleveren... als je hem op LP wil uitbrengen op de dag van release. Want dat duurt vier, vijf maanden. Mhm. Dus eigenlijk in één jaar tijd uh, heb ik hem helemaal geschreven en geproduceerd en gemixt. Hmm. Dus dat is eh, ja, best wel snel, vind ik zelf. Ja. voor mijn doen in ieder geval. Ehm, eh, omschrijf even voor de mensen thuis, die, want we horen nu een beetje wat meer de akoestische eh, kant van je. Maar het, het kan best ook nog wel een beetje stevig gaan toegaan bij jou. Ja, ja, dit zijn een beetje experimentjes nu. maar ik vind het wel leuk om te doen. maar het, het, het is wel rock and roll, weet je. Maar het is, geen, het is geen hard rock of zo, hoor. De, Hier en daar wel stevig. Ja, gewoon lekkere gitaarrock is het gewoon. Ja. Maar eh, ja, je hoort aan de liedjes al dat het... Eh, ja, het zit een beetje tussen... Eh, Prince, Paolo Nutini, weet ik veel, dat soort dingen in, weet je wel. Een soort van ja, rock waar je op kan dansen of zo. Ja. maar is het altijd iets wat je op een gegeven moment wilde doen? Op een, op een gegeven moment? Ja, al mijn hele leven. Ik, ben, ik doe het ook al mijn hele leven eigenlijk. Ik, eh, ik schreef mijn eerste liedje toen ik 13 was, denk ik. En uh, mijn eerste album bracht ik uit toen ik 20 was. Eh, met Blue Velvet. En dit ligt er niet zo heel ver vanaf. Nee. Dus dat was iets meer pop. Maar eh, ook, ja, eigenlijk lijkt het wel een beetje op elkaar. Het is gewoon, dit soort liedjes maak ik. <laughs> En dat, ja, dat doe ik gelukkig nog steeds. Ja, eh ga ik ook weer even naar jou toe. Want eh, er is eh, weer een, wat een openbaring van 13 jaar. En dan songschrijver Donna Marie is eigenlijk ook best wel vroeg begonnen met, eh, met schrijven. Hoe zit het met jou eigenlijk met, met het schrijven van liedjes? Ehm, nou ja, schrijven ben ik eigenlijk pas echt begonnen met Lorne Ipsum. Ja. Ehm, we hebben daarvoor, ik zat daarvoor in een andere band samen met William, onze drummer. En, de, heer Deen, volgens mij ook nog, hè? Nee, ja. Dat, ja, ja, oh, zie ja, ja, ook. ook. Kijk, jij bent scherp, hè? Ja, eh, Jacob uh, die Edward. Hoe heette die eh, band, Mies? Uh, met uh, Jacob die Edward, dat was Faceless View. En hm. daarvoor zat ik in Pumped Up met Wil. Ja. En ja, toen hebben we gewoon wat dingetjes geprobeerd. En ja, we waren eigenlijk meer echt een coverband. En toen Faceless View hadden we wel echt eigenlijk een EP klaar liggen. En mhm. we zaten ook echt uh, eraan te denken om het op te nemen. En toen ja, viel de band een beetje uiteen. Dus dat was wel jammer. Maar eh, eigenlijk ook weer niet. Want daardoor, omdat wij uit elkaar vielen, zeg maar, mhm. is uh, Lorem Ipsum ontstaan. Ja. Want ja, Peter en Tim uh, zaten weer in een andere band. En die vielen ook uit elkaar. Dus toen kwamen we gelijk... gelukkig eh, huwelijk. Wel, zullen wij? Ja. Eh, maar maar nou weet ik van, bijvoorbeeld van Jacob die Edward... dat hij dat hij toch heel kundig is. Hij komt hier ook bijna elk jaar komt hij over de grond. Dus wat dat gaat. Maar die, die, die kan dat ook. Maar heb jij toevallig misschien een beetje de kunst van hem af zitten kijken? In dat, dat zich? Um, ehm, nee, niet per se. Want ja, ik bedoel met schrijven, hè? Met schrijven van, uh, van, van songs. Nee, nee. Ik, ik schrijf echt puur waar ik zeg maar ja, mee zit op dat moment. Of wat ik soort van kwijt wil. en ik gebruik het een soort van als mijn ja, dagboek een beetje. Ja, ja. En eh, ja, dat eh, heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ook in, in de band dat ik met Jack zeg maar hm had. Dus, Oké, oké. En, en eh, eh, kijk, nu, nu heb jij eh, ook eens, ben, ja, ben jij ook te horen bij Blanco op het, op het mhm. album. Maar hij schrijft alles eigenlijk. Kom jij niet met, met, een idee, nou, zou, je, zou je niet misschien zo iets doen? Of werkt dat niet zo? Ja, ik weet het niet. Ik vraag ja, het single hebben we samen gemaakt. Oh, die single hebben jullie samen ah, ja, ja, ja, Jan had wel echt een goede opzet al. Ook mhm. qua tekst en gewoon de muziek. Mhm. En daar hebben we samen hebben we het gewoon ja, een beetje zit puzzelen, een beetje zit eh, brainstormen, dingen veranderen dingen weer even hergeschreven en zo. Dus eh, uiteindelijk is het al samen gebeurd. Ja, ja, ja. Dus eh, hoeveel nummers is Mich op, op het album te horen? Twee, toch? Ja, ja Twee, twee nummers. Echt duidelijk ook. Nou ja, ja bij die, die laatste die we nu deden is Just Say It Is. Daar zit in het vrij echt een koortje. Maar Mies, haar stem, die pik je overal zo uit vandaan. Dus eh, als je Mies ooit wel eens hebt horen zingen... dan herken je meteen in dat refrein... Eh, ja, maar, wat, wat, maakt daar nou zo bijzonder in eh, jou? <laughs> <laughs> ze, heeft, ze, heeft, sowieso 20 decibel meer dan een normale... <laughs> ik kan wel niet zacht zeggen. Normaal, ze heeft een ingebouwde versterker in een stembaan. Een Marshall. Ja, maar wat maakt daar nou zo bijzonder... waarvoor jij zegt, daarom wil ik er eh, erbij hebben. Ja, ze kan gewoon fantastisch zingen. En eh, ze heeft een hele goede stem. En eh, ja, ze is, ze, is, ze is een pro. Weet je, het is goed om erbij te hebben in de studio. En je hoeft het één keer voor te doen en het heeft karakter je zegt een te hebben. Dat betekent dus niet alleen in het professionele opzicht... maar ook in het sociale opzicht. In, eh, eh, een beetje de gezelligheid en de sfeer. Nou ja, eh, jij kan een beetje meepraten, toch? Er is kind aan huis hier inmiddels. Ja, ja dat bedoel ik. Dat het bedoel is ik dus. gezellig als er kopje thee erbij. Ja, oké. Okay. <laughs> Het is een, duidelijk verhaal. We, we gaan een beetje zo langzamerhand op naar het einde van dit tweede uur... van deze 3 voor 12 Noord-Holland Gloedgolf bij Alternative FM. deze week ook een, een en eigenlijk zit er ook een clip bij van deze Jesper. En dat nummer dat heet Nil. down. All these people bring me down, lift me up, bring me down. All these thoughts Cause it's all too much Don't say too much Just leave me here In my dreams All this light brings me down Lifts me up, brings me down all this sound brings down, lifts me up, brings me down.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 Deze Fabiana Dammers met eh, All These Feelings. Eh, we gaan een beetje op richting negen uur. Ehm, ja, nou Michel, je, zit er toch zo lekker ontspannen bij, eerlijk <laughs> gezicht. Even de appjes lezen. <laughs> ja, ja. Ehm, maar jullie zitten ook nog niet bepaald stil, hè? Als zijnde met Lorem Ipsum, had ik begrepen. Want een week of vier geleden zag ik jullie eh, zitten. In, uh, onder ergens in de catacomben van de Piers. <laughs> Eh, waar jullie ergens een oefenruimte hebben. Maar ik zie weer wat voorbij komen. dat klopt. Ja, we zijn echt druk bezig geweest met het schrijven van het album. Mm. En we hadden best al wel wat liedjes gewoon liggen... die we gewoon ja, natuurlijk hadden geschreven al over de, de weken heen, maanden heen. Mm-hmm. Mm-hmm. en, uh, we maar we willen sowieso op zijn minst tien nummers hebben voor het album. Dus we, we wilden nog even doorpakken. Maar het ging echt... Ja, het ging echt van zijn laaie dakje, om het even zo eh, te zeggen. Dus er komt gewoon een compleet album aan. Ja, het is nu zo goed als klaar. Eh, en eh, ja, over twee weken gaan we de studio in met Jan. Aha, dus, eh, dus eh, dan, eh, dan gaat, dat, gaat het een beetje, zijn, een beetje vorm en zijn beloop krijgen. Mm zit er ook een beetje een soort van thema in, in een album? Of is het gewoon random twaalf nummers of 10, 12 nummers bij elkaar en we noemen het een album? Mm, het is best wel een donker album. Ja. Best wel gloomy. En het, ja, meeste gaat wel een beetje over gebroken hart. Auw. Ja. Oh. <laughs> Oeh. Ah, verdrietig. nou, ah, eh, Ik heb nu al zin in het derde album. <laughs> nou, dat, eh, dat, er, eh, wordt, er wordt al driftig gespeculeerd hier. Ja, Goed. <laughs> we gaan over naar het nieuws van, van 9 uur. En ja, ja, dat is toch weer... Ik bedoel, we hebben het vorige week hadden we het gehad met de heer P.J. en Bond. Maar nu is er ook weer sprake van toch weer een beetje Volendams materiaal. We hadden vorige week ehm, de balcony van eh, de heren van Saai Hollywood. Maar nu pakken we even weer een ander nummer van, eh, van die EP die ze eh, ja, dit jaar, eerder dit jaar hebben uitgebracht. En dat is het, het fijne nummer Back It Up.